Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er is nog geen duidelijke winnaar van de Duitse verkiezingen. De SPD en CDU-CSU gaan zo goed als gelijk op in de laatste prognoses. De centrumlinkse SPD staat op een kleine voorsprong met 25,9 tegen 24,5 voor CDU-CSU. Het verschil is te klein om Olaf Scholz van de SPD al tot winnaar uit te roepen. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 15% van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AFD staan in de prognoses op ongeveer 10%. En die linken dreigen met 5% onder de kiesdrempel te zakken. Ondanks de onzekerheid over de uitslag wordt bij de SPD al feest gevierd. Partijleider Scholz sprak van een enorm succes. Hij vindt dat zijn partij aan zet is om een nieuwe coalitie te vormen. Armin Laschet van CDU-CSU hoopt nog steeds dat hij de nieuwe bondskanselier wordt. Hij sorteert ervoor op een coalitie met de Groenen en FPD. Maar als de definitieve uitslag overeenkomt met de exit poll... dan zal het Scholz zijn die het initiatief mag nemen in de formatie... en is de kans groot dat hij Merkel opvolgt als bondskanselier. Duizenden Tunesiërs hebben vandaag gedemonstreerd tegen de machtsovername van president Kais Saïd. Twee maanden geleden ontsloeg hij de premier en schorste hij het parlement. Aanleiding waren grote protesten tegen de economische situatie van het land en het falende coronabeleid van de regering. De president zei toen dat hij ingreep om de sociale rust te herstellen. Demonstranten van vandaag vrezen dat hij die macht niet meer af wil geven. D66-leider Kaag stelt voor om met alle zes partijen uit het brede midden te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Ook met de ChristenUnie, die ze eerder uitsloot. Ze zei dat op een partijbijeenkomst in Amsterdam. En daarmee zou een meerderheidskabinet weer in beeld komen. Het weer nog, vannacht overal droog en 15 graden. Morgen in de loop van de dag een bui. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door de werkzaamheden bij de Koentunnel in de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam. Je hebt daar nu een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort are far behind. We will trouble melt like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me.